Ook de ouders raakten daarbij licht gewond. De bestuurder en de bijrijder van de andere auto liepen ook verwondingen op. Zij zijn aangehouden. Onderzocht wordt of ze onder invloed waren van drugs of alcohol. Brazilië gaat extra veiligheidsmaatregelen nemen voor de inauguratie van de nieuwe president Lula da Silva. Dat maakt de Braziliaanse minister van Justitie bekend. Aanleiding voor de maatregelen is een bommelding op de luchthaven van de hoofdstad Brasilia afgelopen zaterdag. Lula da Silva won de verkiezingen nipt van huidig president Jair Bolsonaro. Sinds die verkiezingsuitslag lopen de spanningen op tussen aanhangers van beide politici. De overdracht van de macht is op 1 januari. China heeft in de afgelopen 24 uur 71 gevechtsvliegtuigen en 7 marineschepen over de straat van Taiwan laten passeren. Dat meldt persbureau Reuters. Het machtsvertoon is volgens China een resoluut antwoord op de provocaties van Taiwan en de VS. Die landen werken intensiever samen op militair gebied. Eerder dit jaar bezocht de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, Taiwan. Peking beschouwt bezoeken van buitenlandse regeringen aan het eiland als erkenning van Taiwans onafhankelijkheid. In de Servische stad Pirot is gisteravond een goederentrein ontspoord. Door twee lekkende wagons is een ammoniakgaswolk vrijgekomen. Zeker 50 mensen raakten vergiftigd. Zeven van hen zijn opgenomen in het ziekenhuis. De burgemeester riep de noodtoestand uit. Komende dag blijven daarom alle scholen in Pirot gesloten. Op een naastgelegen snelweg gebeurden enkele ongelukken. De dikke gaswolk zorgde voor slecht zicht. Hoe de, eh, hoe de trein in de Servische stad kon ontsporen is nog niet duidelijk. Het weer. In de ochtend is er kans op buien met hagel, onweer en windstoten van 75 km per uur. In de middag klaart het op en neemt de wind af en wordt het maximaal 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de buitenring van de A10 Zuid staat een file bij knooppunt Amstel.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 In the frosty air. riding in the one horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling feet. That's the jingle bell rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock.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 You pull me inside into your riptide. shy regio. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de Servische stad Pirot is gisteravond een goederentrein ontspoord. Door twee lekkende wagons is een ammoniakgaswolk vrijgekomen. Zeker 50 mensen raakten vergiftigd. Zeven van hen zijn opgenomen in het ziekenhuis. In de Verenigde Staten zijn tot nu toe zeker 34 mensen omgekomen... als gevolg van de extreme kou. Naar verwachting loopt dat aantal verder op. De meeste doden vielen in het verkeer. Brazilië gaat extra veiligheidsmaatregelen nemen... voor de inauguratie van de nieuwe president Lula da Silva.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 Met ZFM. Hele fijne dagen. But whatever the reason, you do it for. allemaal fijne dagen en een